Die zouden fouten hebben gemaakt met geld van cliënten. Het BFT vindt dat de betreffende notarissen uit hun ambt moeten worden gezet. De notarissen hebben volgens het BFT geld van cliënten dat is gestort om transacties uit te voeren voor eigen doeleinden gebruikt. En dat is een doodzonde in de notariswereld. De klanten hebben overigens geen gevaar gelopen. Er is een garantieregeling dat het zogenoemde derde geld altijd aan de klant wordt wordt terugbetaald. Of de notaris notarissen ook echt uit hun antwoorden gezet is aan de rechter. Het BFT is daartoe niet bevoegd. Kinderen onder de 16 jaar mogen geen alcohol drinken, ook al is het een feestdag. Het Trimbos Instituut begint daarom een campagne waarin ouders worden opgeroepen om hun kinderen met de auto nieuw geen glaasje champagne te geven. Anders krijgen kinderen het signaal dat drank bij feesten en gezelligheid hoort. Volgens Trimbos heeft een alcoholverbod voor jongeren wel degelijk zin. Kinderen die thuis duidelijke grenzen hebben meegekregen drinken later minder. In de stromende regen is in Saoedi-Arabië de Hajj begonnen, de traditionele moslimbedevaart. Jaarlijks komen miljoenen moslims uit de hele wereld naar Mekka. Maar verwacht wordt dat er dit jaar een half miljoen mensen minder komen uit angst voor besmetting met de Mexicaanse griep. Volgens het Saoedische ministerie van Volksgezondheid zijn het afgelopen weekend vier pelgrims aan het virus overleden. Maar de kans op verdere verspreiding is volgens een woordvoerder klein. De Duitse schaatster Claudia Pechstein blijft geschorst. Ze heeft haar beroep bij het internationale sporttribunaal CAS verloren. Pechstein werd in juli door de schaatsunie voor twee jaar geschorst... omdat bij haar verdachte bloed waren, eh, geconstateerd. Nu ze haar beroep heeft verloren kan ze definitief niet meedoen aan de winterspelen in Vancouver. De vijfvoudig Olympisch kampioene Pechstein stapt nu naar de burgerrechter. Het weer, enkele buien met aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Vanavond landinwaarts opklaringen.